Er zijn alsnog beelden gevonden van een Nederlands bombardement in Irak. Bijna tien jaar geleden vielen in de plaats Hawija tientallen burgerdoden tijdens een Nederlandse luchtaanval. Een speciale commissie zocht uit of alles volgens de regels is gegaan, maar die kreeg te horen dat er geen beelden waren. Die zijn er wel. Een andere F-16 ging de ochtend na het bombardement terug om te filmen. De minister laat uitzoeken hoe het kan dat de beelden nu pas zijn gevonden. In Breda zijn afgelopen nacht vijf mensen gewond geraakt toen een auto als een dolle door een woonwijk scheurde. Die zou op een vluchtheuvel zijn gebotst en meerdere auto's en een huis hebben geramd. In de auto zaten drie mensen die allemaal gewond raakten. Twee van hen zijn opgepakt, een jongen van 17 en een man van 20 uit Breda. De twee andere gewonden zaten in een geparkeerde auto. En er stroomt eindelijk weer water door het Julianakanaal in Limburg. Een stuk van meer dan 4 kilometer werd maanden geleden drooggelegd om het dieper te maken. Vanochtend werden de pompen opengedraaid, waardoor het kanaal nu weer langzaam vol loopt. Dat moet heel voorzichtig gebeuren, zegt de projectleider tegen verslaggever Vincent van Rijn. Het water is zo sterk dat eh, je kan het niet controleren op het moment dat je de dam opent. Eh, dus het moet heel gereguleerd. Als je het met een kraan vergelijkt, dan moet de kraan niet in één keer wijd open, maar eh, rustig. Precies, we druppelen hem eerst vol, zeggen we dan. En eh, daarna gaan we op volle kracht eh, de rest eh, inlaten. Ja, dat voldruppelen duurt wel even, want er moet 2 miljard liter water in. Halverwege april kunnen er weer schepen door het Julianenkanaal varen. Het weer het is een lekker zonnige dag met max 14 graden in Friesland, 17 in Limburg. Morgen begint ook zonnig, maar later komen er wolken en wat regen bij 12 graden aan zee en 17 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 106.9 ZFN some news. his wife and that ashes in the park at the this shit. to her.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 Achievements defy belief From the belly of the beast rising like yeast <laughs> My release from low self-esteem Came when I saw you rapping on my TV screen Flipped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 your know. 就能。 was. Ik zal de dood bewaren